uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een grote brand op Luton Airport bij Londen... ligt het vliegverkeer op de luchthaven tot vanmiddag stil. Zeker tot 1 uur Nederlandse tijd zal er niet worden gevlogen... van en naar de luchthaven ten noorden van de Britse hoofdstad. De brand brak uit op een van de parkeerplaatsen... en verspreidde zich zodanig via meerdere auto's op het parkeerdek... dat een deel van Terminal Car Park 2 instortte. Vier brandweerlieden en een lid van het luchthavenpersoneel... zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het dodental in Israël als gevolg van de aanval door Hamas is opgelopen naar 1200, meldt de Israëlische publieke zender Kan. Zo'n 3000 mensen zijn gewond geraakt bij gevechten in het noorden en zuiden van het land. Een woordvoerder van het Israëlische leger meldde dat er vannacht 70 luchtaanvallen zijn uitgevoerd in het Darai Tufa-gebied in de Gazastrook, van waaruit Hamas-strijders veel aanvallen uitvoeren. Volgens de autoriteiten in Gaza zijn er inmiddels zo'n 900 doden onder de Palestijnen. Het eerste vliegtuig met Amerikaanse munitie is aangekomen in Israël, meldt het leger. Het vliegtuig is geland op luchtmachtbasis Nevatim. De munitie zal aanzienlijke aanvallen en aanvullende scenario's mogelijk maken, al dus het leger. De Amerikaanse president Biden zei gisteren dat de VS ervoor zullen zorgen dat Israël de middelen heeft om zichzelf te verdedigen. Het land plant een groot offensief in de Gazastrook als reactie op de aanval door Hamas dit weekend in Israël. Een internationale coalitie onder leiding van het Verenigd Koninkrijk... waar ook Nederland deel van uitmaakt... is akkoord met een steunpakket voor Oekraïne... ter waarde van 115 miljoen euro. Het geld is vooral bedoeld voor materieel waarmee mijnenvelden kunnen worden geruimd. Volgens het Britse ministerie van Defensie is Oekraïne het land met de meeste mijnen ter wereld. En dat is een groot obstakel geworden voor het Oekraïense tegenoffensief tegen Rusland. Het weer, het koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog zon, later vanuit het noorden regen.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 smile when I'm feeling down. You give me such a vibe, I totally to find. News will die. Your eyes will blink, fell and cried a bitter meaning of goodbye. It's the vulture of July, skin and bones are left behind.